Een voorspoedige start. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Dat de eerste kerstdag neerstortte werkte niet goed. Volgens Russische media blijkt het uit gegevens van een van de zwarte dozen van de verouderde Tupolev. De kleppen zouden los van elkaar bewogen hebben. En daardoor verloren de piloten de controle over het toestel, zegt een bron rond het onderzoek aan persbureau Interfax. De zwarte dozen met geluidsopnames uit de cockpit en vluchtgegevens zijn gevonden in de Zwarte Zee. Bij de ramp kwamen alle 92 inzittenden van het legervliegtuig om het leven, onder wie 64 leden van een beroemd Russisch legerkoor. Een piloot van KLM is tijdens de landing in het Duitse Bremen verblind door een laserstraal. Hij wist het toestel met 65 passagiers en vier bemanningsleden veilig aan de grond te zetten. Niemand raakte gewond. Volgens de Duitse politie is nog niemand opgepakt. Wie een piloot verblindt met een laserstraal kan in Duitsland tot 10 jaar celstraf krijgen. In Nederland is dat 15 jaar. De vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn is twee dagen na de aanslag zeer waarschijnlijk in Nijmegen geweest. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Anis Amri daar op het station een gratis simkaart heeft gekregen. De Tunesiër is hoogstwaarschijnlijk ook te zien op bewakingsbeelden die in het station van Nijmegen zijn gemaakt. Het lijkt erop dat Amri na de aanslag naar Italië is gevlucht via Nederland en Frankrijk. Vier dagen na de aanslag werd hij in Milaan doodgeschoten. En Bradley Wiggins stopt met professioneel wielrennen. De Brit zegt dat wielrennen hem alles heeft gegeven... en dat 2016 het einde is van het hoofdstuk. Wiggins won veel wedstrijden in verschillende disciplines. Zijn hoogtepunt was in 2012, toen hij de Tour de France won. Afgelopen zomer haalde hij in Rio zijn vijfde gouden Olympische medaille. Het weer op veel plaatsen mist, vannacht opklaringen... maar het kan lokaal nog mistig blijven bij lichte tot matige vorst. Morgen vrij zondag, het wordt ongeveer 3 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad 5 kilometer tussen Almere buiten en Lelystad. Richting Muiden op de A6 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Lelystad en Almere buiten Oost. Er is een ongeluk gebeurd. A7 Zaandam-Hoorn heeft 4 kilometer langzaam rijdend verkeer bij afrit Weide-Wormer. A8 Amsterdam-Zaandam bij Knopend Zaandam 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velzen 4 kilometer file. De N206 Zoeterwoude-Leiden is nog steeds dicht in beide richtingen bij Leiderdorp door een ongeluk.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 One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. stuur u allemaal fijne dagen